Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft vannacht 728 drones en 13 raketten afgeschoten op Oekraïne. Dat is een record, zegt de Oekraïnse luchtmacht. Bijna alle drones en ongeveer de helft van de raketten zijn neergehaald door de luchtverdediging. In India is een brug ingestort. Daarbij zijn 10 mensen om het leven gekomen, meldt een lokale televisiezender. Ooggetuigen zeggen dat er een hard, krakend geluid te horen was. Er zouden vier voertuigen op de brug hebben gereden toen hij het begaf. Hoe de brug in het westen van het land kon instorten is nog niet duidelijk. in Breda zijn afgelopen nacht zeker zes auto's uitgebrand. Drie andere auto's liepen schade op. De wagens stonden op een parkeerplaats bij een flat in het oosten van de stad. Bewoners hoorden knallen en ontdekten het vuur. Een aantal van hen kon op nog op tijd hun auto wegrijden. Begin mei brandden op dezelfde parkeerplaats ook al zes auto's uit. Omroep Brabant sprak toen met bewoners. Ik heb hem rijden, alleen de eh, de voorkant en een stuk van de zijkant is helemaal weggesmolten. Het was wel mijn eerste auto, dus uh, ja. heeft toch wel een beetje eh, emotionele waarde dan. Hè? Ik stond echt meteen te trillen. <laughs> Zo, het was echt de adrenaline tot, eh, ja. Ik ben net met pensioen gegaan en ik ken ook geen, geen, geen 10.000 à 15.000 euro wegleggen voor een auto. En dat, het was maar alles. En vanavond nemen de Nederlandse vrouwen het op tegen Engeland op het EK. Dat is een pikant potje. Oranje speelt namelijk ook tegen twee Nederlanders. De bondscoach van de Engelse, Sarina Wiegman, en haar assistent Arjen Veurink. En dan hebben we ook nog Oranje-spits Vivianne Miedema. Zij speelt tegen haar eigen vriendin, de Engelse aanvaller Beth Mead we hebben altijd de regel dat we over alles kunnen en mogen praten. Alleen we praten niet over de wedstrijd. Ik sta daar als, als Nederlandse en ik zal er alles aan doen om, om die wedstrijd te kunnen winnen met, met ons 23e eh, en staf erbij. En eh, als dat betekent dat het even niet goed is voor Bef, dan, eh, dan ben ik daar happy mee.